Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amsterdam wil vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto's meer in de stad hebben. Om de luchtkwaliteit te verbeteren worden er stapsgewijs zones ingevoerd... waar ze niet meer mogen komen. De gemeente wil Amsterdammers met een benzineauto hulp aanbieden... tijdens de overgang met subsidies en ontheffingen. Verkeerswethouder Dijksma noemt vieze lucht een sluipmoordenaar. Volgens haar leven Amsterdammers gemiddeld een jaar korter door de vieze lucht. Werkgevers en vakbonden in de jeugdzorg gaan actie voeren. De sector kampt al vijf jaar met geldproblemen en willen nu 750 miljoen euro bij. 450 miljoen die in 2014 werd gekort toen jeugdzorg de verantwoordelijkheid werd van gemeenten. En 300 miljoen omdat steeds meer jongeren een beroep doen op de jeugdzorg. En omdat de wachtlijsten volgens de sector inmiddels onaanvaardbaar lang zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen nieuw onderzoek doen naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Volgens voorzitter Joustra is de OVV niet bedoeld voor historisch onderzoek. De Tweede Kamer wil het graag omdat in het rapport van klokkenluider Paul van Buitenen staat dat de werkelijke oorzaak van de ramp is verborgen, omdat de rol van de overheid is weggepoetst. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven. De verwoeste wijk Roombeek is inmiddels herbouwd. Maar José heeft dinsdag in Hoek van Holland zeven migranten ontdekt in een koeltrailer. Hoe lang ze al in de koelwagen zaten is niet bekend. De mannen, de meeste uit Kuwait, zijn medisch onderzocht. De Poolse bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensenhandel. Hij wilde met de trailer naar Engeland. Het weer, in het zuidoosten nog wat buien, sommige stevig met onweer. Vanavond en vannacht opklaringen en grotendeels droog, minima tussen 2 en 7 graden. Morgen wisselen bewolkt en vooral in het noorden buien. Het is fris met een stevige wind uit het noorden en maxima rond de 10 graden. En ook het weekend is wisselvallig en koud.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 shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, the weight in the dirt, yeah.